Drie uur. Jurjen Boekraat met het Internationaal. Journaal. Ook Saoedi-Arabië wijst naar Iran als dader van de vermoedelijke aanval... op twee olietankers in de Golf van Oman. Kroonprins Mohammed zegt dat Iran de schepen donderdag heeft aangevallen. Hij wil dat de internationale gemeenschap hard optreedt tegen het land... dat de aardsvijand is van Saoedi-Arabië. Eerder legden de Amerikanen en de Britten al de schuld bij Iran. De VS zegt dat de Iraanse betrokkenheid blijkt uit videobeelden. Iran ontkent en spreekt van ongefundeerde claims. Bij een botsing tussen een trein en een personenauto... zijn in Polen vijf mannen om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde in de buurt van de stad Wroclaw... in het zuidwesten van het land. De spoorwegovergang was niet voorzien van slagbomen... maar wel van waarschuwingslichten. Volgens de spoorwegmaatschappij functioneerde die correct. Hoe het ongeluk dan toch heeft kunnen gebeuren, wordt onderzocht. India heeft importtarieven ingesteld tegen 28 Amerikaanse producten... waaronder appels en amandelen. De heffingen zijn een reactie op Amerikaanse importtarieven... op India's staal en aluminium. Ook vindt het land het kwalijk dat de VS een vrijstelling... voor Indiase producten ter, waarde van ruim 5 miljard dollar heeft geschrapt. President Trump vindt dat India zijn interne markt... niet genoeg openstelt voor Amerikaanse bedrijven. India stelt nu tarieven in tot 70 procent waarmee de Amerikaanse producten fors duurder worden. De Verenigde Staten hebben het afgelopen jaar veel vaker het Russische elektriciteitsnet gehackt, schrijft de New York Times. Volgens de krant deden de Amerikanen dat om aan de Russen te laten zien dat ze kunnen terugslaan als Rusland doorgaat met cyberoperaties tegen de VS. De Amerikanen zouden al in 2012 het Russische stroomnet zijn binnengedrongen. Het afgelopen jaar hebben ze daar ontwrichtende malware geplaatst. Het weer. Vannacht zijn er brede opklaringen. De temperatuur daalt naar een graad of 12 met kans op nevel. De komende dag geregeld zon, maar in de middag ontstaat lokaal wel een bui.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 En esos lugares donde buscamos dentro de nosotros para mejorar nuestra comprensión de los misterios de la vida, para ayudar a entender las razones por las que mantener nuestras mentes, corazones y almas abiertas para mantener el equilibrio en nuestro universo espiritual, donde la música puede preguntar muchas cuestiones y puede dar muchas respuestas. Es con este equilibrio con el que podemos realmente entender cómo completar nuestro viaje a través de la vida que debemos seguir buscando. nuestras mentes, corazones y almas abiertas, para mantener el equilibrio en nuestro universo espiritual, que debemos seguir buscando. Thank you. It's, it's, wicked beat like this. With a wicked beat like this. With a wicked beat like this. With a wicked beat like this. With a wicked beat like this. With a wicked beat like this. With a wicked beat like this. With a wicked beat like this. With a wicked beat like this. Sounds of the Tony Scott. With a wicked beat like this. With a wicked beat like this. All star fresh. With a wicked beat like this. With a wicked beat like this.